uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. Ruim een vijfde van de slachtoffers viel in de VS. Daar overleden ruim 200.000 mensen. In Nederland zijn tot nu toe ruim 6400 mensen overleden aan het coronavirus. In de drie regio's die momenteel het zwaarst worden getroffen door het coronavirus... gaan zowel medewerkers als bezoekers van verpleeghuizen preventief medische mondkapjes dragen. Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Eerder deze maand werd bekend dat het coronabeleid in verpleeghuizen zou gaan veranderen... op advies van het Outbreak Management Team. Groningse horecazaken die het coronavirus goed buiten de deur weten te houden... zouden deels uitgezonderd moeten worden van de aangescherpte regels. Dat vindt de Groningse burgemeester Schuiling. Vanaf vanavond mogen er in horecazaken maximaal 30 gasten tegelijk binnen zijn. Tegen een dagblad van het Noorden zegt Schuiling dat verderweg de meeste ondernemers zich goed aan de regels houden... en dat het maximum aantal bezoekers volgens hem niet altijd gerechtvaardigd is. Er komt vooralsnog geen mondkapjesplicht in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... omdat het juridisch niet houdbaar is. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema. Gisteravond maakte zij bekend dat in vier veiligheidsregio's het dringende advies gaat gelden om een mondkapje te dragen in onder meer winkels, musea en bibliotheken. Halsema is zelf voorstander van een mondkapjesplicht, maar als deze regio's het zelf instellen, zou dat geen stand houden bij de rechter, denkt ze. Daarom vindt ze dat het kabinet een landelijke aanwijzing moet geven. Het weer, de dag begint bewolkt en soms met wat motregen. In de loop van de dag klaart het op en komt de zon er af en toe bij. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet in Noord-Holland.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 All yours. So what a man got me With eyes so dark, don't know how you even see You push right through me It's getting real You lock the door, you're drunk at the steering wheel And I can't conceal like they're butterflies Zandvoort en de regio.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 Dat schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Een meerderheid van leden van het Outbreak Management Team had het beter gevonden als de regionale aanpak van de coronacrisis helemaal was vervangen door landelijke maatregelen. En het weer, de dag begint bewolkt en soms nog hier en daar wat motregen.